Drie uur in Montserrat met het NOS-journaal. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Lisbeth Spies is volgens ingewijden in Den Haag... door het CDA gevraagd om minister van Binnenlandse Zaken te worden. Zij zou dan de opvolger worden van minister Donner... die naar verwachting volgende week vrijdag wordt benoemd... tot vicepresident van de Raad van State. Spies was Tweede Kamerlid voor het CDA van 2002 tot 2011. Ze was ruim drie jaar vice-fractievoorzitter... Na het toetreden van het CDA tot het minderheidskabinet met de VVD in oktober vorig jaar... was Spies korte tijd waarnemend partijvoorzitter. Sinds april is Spies gedeputeerde in Zuid-Holland. De gemeente Heerlen wist al langer dat er problemen waren met verzakkingen... in de parkeergarage van winkelcentrum Het Loon. Dat blijkt uit correspondentie tussen de gemeente en onder meer een ingenieursbureau. In de ondergrondse garage moesten bijvoorbeeld in 2002 drie pijlers worden vervangen en ook werd gemeld dat de ondergrond niet stabiel was. Zo werd gemeld dat de garagevloer 13 tot 18 centimeter was gezakt. Gisteren bleek uit stukken van de gemeente dat de verzakking vermoedelijk is veroorzaakt door holtes in de kalksteenlaag op een diepte van 55 meter. In Honolulu hebben zo'n 5000 mensen de aanval op Pearl Harbor herdacht. Gisteren was het precies 70 jaar geleden dat de Japanners zonder oorlogsverklaring... de Amerikaanse Pacific Vloot in zijn thuishaven in Hawaii aanvielen. Bijna 2400 Amerikanen kwamen bij die aanval om. Onder de aanwezigen waren 120 overlevenden van het drama. Door de aanval op Pearl Harbor raakten de Amerikanen betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. En ook in Japan werd stilgestaan bij de aanval van 70 jaar geleden. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Gemba heeft gezegd dat hij zeer geëmotioneerd was tijdens die herdenking. Minister Gemba zei dat hij blij is dat de betrekkingen tussen Japan en de Verenigde Staten nu optimaal zijn. En dan het weer. In de ochtend is het nog droog, maar in de middag wordt het bewolkt. Dan gaat het regenen en dan is er weer veel wind. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. met Paul van Gelder. Van 2 tot 4 Paul van Gelder, van 4 tot 6 Hubert Mol. Volgende week zit Roel Koeners hier weer. En eh, om 4 uur eh, is er sport eh, vanuit Nieuw-Zeeland, Auckland. En hockey, heren. Ik geloof tegen Australië, de kampioen. Het wordt spannend. Goed, we waren bezig met het vergeten verband tussen rock and roll en het kapitalisme. Wat ik Mama meow, meow, mama meow, meow, mama meow, meow, mama meow, meow, mama meow, meow, mama meow, meow, mama meow, meow, meow, meow, meow. he did? Meow. What he did? Meow. What he did? Mama meow, meow, mama meow, meow, mama meow, meow, mama meow, meow. Well, everybody's heard that the cat is a word and the cat eats the bird. gek. Dat doe je al gewoon genoeg. Rock and roll. White Curtis. The rhythm rock. What are you doing here? What do you get, man? You got the bird. What do you Ze communiceerden met elkaar en ze gaven elkaar antwoord. Want eerst was er de bird. Dus als je de bird als dat een hit wordt, als je de beurt hoort. En, eh, ja. en je wil een plaatje maken, dan neem je natuurlijk een cat... en die eet dan de beurt op. <laughs> White Curtis en Rhythm Rockers, ze kwam uit Canada. Booty Cat, Mamma Mia, Mau. Onzin teksten en niet verstaande bullshit. Is dat rock'n'roll? Ja, waarom niet, zou ik zeggen. Verschil tussen popmuziek en rock'n'roll. De grenzen zijn altijd vaag. Maar rock'n'roll is vaak uitdagender in elk opzicht, denk ik dan. levenshouding, Pietje Belachtig. En dit is natuurlijk zeker rock'n'roll. ging de wereld over en werd vertaald. In het Iraans. Ah. bu تا عکس من و تو پیش هم بود توی قاب میدیدیم هم دیگر و هر شب ما توی خواب وقتی مرهم بودی تو واسه زخمای دنیام دنیا رو میگرفتم من تو دو تا دستام 60 en 70 jaren Iran, toen eh, de Shah er nog was. En eh, ja, toen de revolutie kwam, toen moesten ze beloven om nooit meer te zingen. Ze konden geen muziek meer maken. Deze jongen ging trouwens dood. Ashwan Ahmad Man en Gabriel Boboune. Ik hoop dat ik het verkeerd uitspreek, kun je weer lachen. Als je Irenees bent. Maar eh, ja, dat uh, rock'n'roll dat aarde niet zo in de, in de communistische landen, in de revolutionaire landen. En dat is toch wel vreemd. We gaan even terug naar het begin, de wortels van de rock'n'roll. Dan zit je natuurlijk bij Louis Armstrong en King Oliver. King Oliver Creole Jazz Band uit 1923 en Weatherbird Rack. Wat opvalt uit die tijd, de early rock and roll zeg maar, is dat ze echt konden spelen. Luister naar Fats Domino, die kon uitstekend piano spelen. zijn Toussaint, Wilfred Domino en vele andere pianisten uit New Orleans. Professor Longhair, Tippetina. En ze hebben hem in de 70 jaren teruggevonden. Toen eh, was hij gestopt met piano spelen. Hij was te goed. Daarvoor Vets Domino zelf en Swanee River Stamp en daarvoor nou King Oliver's Creole Jazz Band. Eh, de roots van de rock and roll waren niet alleen de blues en de jump... en de rhythm and blues uit de jaren 40 en 50... maar ook de country, de rockabilly, ontstond. De Sun Studios in het Memphis van Stan Phillips. Rock and roll, een levenshouding, je afzetten tegen, maar nooit georganiseerd. De Occupy-beweging is geen rock and roll, denk ik. Iedereen die... die ja, hier en daar komen, zijn er wel overeenkomsten. Dus weg met de grote en eh, de kleine opvreten. En dat soort dingen, dat hebben ze allemaal wel. Eh, Monty Python die had er trouwens een eh, geniale cartoon over. Over die grote die de kleintjes opvreten, weet je dat nog? <laughs> Toch, die kleintjes doen er wel degelijk toe. Zo zijn de gevleugelde rock'n'roll woorden... See you later, alligator, in a wild crocodile. Niet overkomstig van Elvis Presley of zo. Zelfs niet van Roy Orbison. Maar de hier onverslagen, volslagen onbekende Bobby Charles... die zo zwart klonk dat hij de enige blanke werd... die niet gedraaid mocht worden om een wit station... in het zuiden van de Verenigde Staten. Oh. is nog even deze trouwens, Ike Turner. Nu ik het daar toch niet over had. Rocket 88 is de rock'n'roll zegt Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make But let me introduce my new Rocket 88 Yes, it's straight, just one way Everybody likes my Rocket 88 Baby, we'll ride in style, moving on is smart and designed. Black convertible top and the gals don't mind. It's going with me riding all around town with joy. Blow your horn. pocket and don't be late, baby. were pulling out about half past eight. Going round the corner and get a lift. Everybody in my car's gonna take a little lift. Move on out, oozing and cruising along. Jackie Branston. Eigenlijk Ike Turner. Rocket 88 uit 1951. eerste rock'n'roll zeggen sommigen. Louis Jordan deed al dingen in 49 ook rock and roll. Met de woorden rocking. Maar See You Later Alligator, daar hadden we het over. Bobby Charles, weet je nog? my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. alligator. I'm sorry, pretty daddy. alligator, alligator. Later gekomen Bill Haley. See you Robert Jones. De blanke kant van rock'n'roll land was allemaal country. Elvis, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis en nog vele anderen. Vroeger werden de muzikanten, ja, of country. Of ze gingen de hele andere kant op. Maar elk wel werden ze vaak belazerd. <laughs> Tegenwoordig laten de rock'n'rollers zich inpakken... of ze plegen langzaam zelfmoord. Well, there's one thing, woman, I can't stand. See you running around with another man. How come you do me like you do? How come you do me like you do? Baby, yeah, cause I know you don't love me. How come you do me like you do? When you come in at the break of day, all I do is sit and wait. I come you do me like you do. <laughs> come you do me like you do, baby. Yeah, well, I know you don't love me. How come you do me like you do? can stay. I'm telling you, good woman, you gotta change your ways. I come and do me like you do. I come you do me like you do, baby. Yeah, Lord, I know you don't love me. I come you do me like you do. Right. let you stay and stay. I'm telling you, good woman, you gotta change your ways. I come you to me like you do, baby. I come you to me like you do. Cause I know you don't love me. How come you do me like you do? How come you do me like you do, like do, me like you do? do me like Op het Sun-label van Sam Phillips, Jimmy Haggard. How can you do me like you do? Cause I know you don't love me. How come you do me like you do? Verboden op vele radiostations destijds. Veel te vies dat liedje. Rock'n'roll zeker. Dat ging te ver. Dat pikte meneer kapitalisme niet. Alles moet netjes ingepakt worden. Seks mag dan, maar dan wel bedekt. Zelfs Mavis Staples moest gaan geloven. Netjes ingepakt en dan verkopen. been hugged like this before, never been kissed like this before, never, no, never knew love till I met you, baby, till I met you. Maven Staples, zo ongeïnspireerd had ik ze nog nooit gehoord. Misschien is dit een goed voorbeeld van pop, eigenlijk popmuziek. Het gaat er dus niet over. <laughs> En dit is ook van Mavis Staples en dit is rock. Meer gitaar, meer gevoel, rauwer. Hard and soul of rock and roll. That's Mavis, all right. adorning on. Hold op een oude traditie. Mavis Staples. Eyes on the prize. Maar goed, waar ging het ook weer over? Het verband tussen rock and roll en kapitalisme. Ja, je verhuist natuurlijk een beetje door dat kapitalisme... door de industrialisatie zeg maar, van het zuiden trokken heel veel mensen naar het noorden. Van Afrika trokken heel veel mensen naar Amerika. Dat was daarvoor natuurlijk. En eh, ja, <laughs> alles begon in eh, Amerika, in New Orleans. Of ja, als je het groter ziet in Afrika oorspronkelijk. En kwam via industrialisatie naar Cuba en naar Amerika. Verkoop in het groot ontstond. Niet één iemand die iets verkoopt aan een ander. Nee, hele groepen die verkocht moesten worden. Onpersoonlijk werd het dus. En toch klinkt het allemaal heel superpersoonlijk. Laten we beginnen in Afrika. Ja, la la, met we move, Bombes. Bombes. Bombes. Bombes. out. Boy, ring away, a ring a ring up, a ring away, a ring a ring a ring a ring a ring awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, Nou, hebben we alweer genoeg uh, Ja, het werd steeds... Eh, steeds meer eh, ingepakt, steeds slikker eigenlijk. Tokens and The Lion Sleeps Tonight. Het was trouwens een doe-op-groepje, die ook doe-op deden in de 50 jaren trouwens. Daarvoor de Weavers met Wimaway, Piet Seeger groepje. En daarvoor voor Salomon Linders, Original Evening Birds uit Zuid-Afrika... in 1939 opgenomen. Mumbai, dat was de originele. De roots van rock roll, country, Cajun, gospel, Afrikaans natuurlijk... maar ook Engels, Schots, Iers, Europees en Cubaans. Machito. to a Ese mulato que mide siete pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi, ¿qué quieres? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo me digas que a ti te tiene miedo porque yo sé que me bajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah, vamos a bajarlo. Nos bajamos, a ah. Nos bebemos la tarde aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima que yo no te tengo miedo a ti. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo, no, yo? A mí no me importa que tú tengas de pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, guatito? porque yo, de los guapo, can understand just what I mean. Now all through the week it's quiet as a mouse, but on Saturday night they go from house to house. You don't have to pay the usual admission if you're a cook or a waiter or a good musician. So if you happen to be just passing by, stop in at the Saturday night fish fry. It was rocking. It was rocking. You never see such scuffling and shoving till the break of dawn. It was rocket. It was rocket. You never see such scuffling and shuffling till the break of dawn. Now my buddy and me was on the main stem, fooling around just me and him. We decided we could use a little something to eat, so we went to a house on Rampart Street. We knocked on the door and it opened with ease, and a lush little miss said, Come in, please. And before we could even bat an eye, we were right in the middle of a big fish fry. It was rockin'. It was rockin'. You never see such scuffing and shuffling till the break of dawn. Louis Jordan, Saturday Night. Fish Fry 1949. En uh, eh, dat was een van de eerste jumpwerkjes, rhythm and blueswerkjes zeg maar... waarin het woord rockin' voorkomt. Maar de muziek ging ook heen en weer. Hier eh, is een voorbeeld van doo Althans, laten we eerst nog even de EVD's draaien. Milt Trenair, Gonna Catch Me a Red, later gecoverd door Gene Vincent. En daarna dus een voorbeeld van doe-op ontstaan in de portieken van New York... waar de gangs in drugs handelden. Teruggebracht naar Cuba met Cubaans ritme en al. Maar dat komt hierna. Eerst Milt Trenair, Gonna Catch Me a Red. chair. Somebody's been smoking up my cigarettes, cause I see butts everywhere. Gonna set me a trap. Gonna catch me a rat. Somebody's been drinking up my coffee. Somebody's been wearing out my clothes somebody's been rocking in my rocking shoes. I'm mad and goodness knows gonna set me a trap. Gonna catch me a rat. Somebody went and painted my parlor red. They moved the windows and they moved the bed. Somebody went and painted my kitchen. playing with my puppy. Somebody left him purring on the mat. Somebody must have touched him with the whammy hand, cause he looks just like a cat. Gonna set me a trap. I'm Gonna catch me a rat. 53, Mil Trenier en Gonna Catch Me a Rat. Daarvoor Louis Jordan, Saturday Night, Fish Fry. En daarvoor heel veel eh, Cubaanse Amerikanen of Amerikaanse Cubanen. Machito, Manu Ram, uh, Rama, draaide ik ervan. Uh, Joe Cuba Sextet, oh yeah. Ray Barretto, El Watusi, misschien heb je hem gekend. Mango Santa Maria, Watermelon Man. En Louis Jordan, dus Saturday Night, Fish Fry. Beëindigde de, Ja, dat, dat zet je Cubaanse muzici. En uh, eh, Milt Renier, die kwam uit New Orleans. Was ook van Cubaanse afkomst trouwens. Los Saveros, die Housen Maar. En eh, dat is dus dat eh, Cubaanse werkje wat heel veel ja, doe-op in zich heeft. En in die tijd waren ze ook bezig in Cuba met doe-op. Luister naar die prachtige hoge stem van Ignacio Elegal. uit Cuba, die Cozama. Het export naar het buitenland was grandioos. Zelfs Engeland werd bediend. de Stones mensen de van de Beatles. Stones waren de arbeiders. Ah, niet allemaal. En dat verschil tussen arm en rijk, burgerlijk of outsider, dat is er ook. Luister maar, Nederlands. <laughs> Hij treedt nog steeds op, oude rock'n'roller. De goede uitspraak, heel anders dan Boudewijn de Groot. Oké. Het heeft toch geen zin. Als je me maar niet ziet, als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mij? toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer en dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer, maar ben ik daarom te min? Ah man, ben ik te min. En tja, misschien verdwijnt ook de rock'n'roll nog wel eens. Net als eh, in, eh, ja, alles. Het voetbal, de media, de muziek, overwinnen de grote en maken daardoor zelfs een einde aan het happy-go-lucky kapitalisme van het begin. Het individu, de creativiteit, Del wordt onderspit, Kruif wordt opgeslokt door verhaal, Sky Radio doet kink de das om. Lady Gaga wint het van Rita Franklin, de Eagles zijn populairder dan Loudon Wainwright III, Kenny Everett, Hank Williams zou zouden geen kans meer maken nu. Stroomleiding zelfs bij de VPRO, de rock'n'roll leeft die nog nauwelijks. Afgezien van wat retro-gedoe en nostalgie is er niets nieuws meer, niets sprankelends. De hard soul of rock roll is alleen nog op internet hier en daar te beluisteren. John Peel werd Tineke. Bullshit. Bullshit. Er zijn altijd nog helden en heldinnen over. Sharon Lewis, What's Really Going On? Is gloednieuw. En nu bij Mol hebben we ook nog, van 4 tot 6. Oh, als dat geen rock'n'roll is. Die hebben we ook nog gedaan. What's happening in my country?